uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Hillary Clinton een drugstest doen voor hun derde en laatste debat. Hij suggereerde op een campagnebijeenkomst dat Clinton bij het vorige debat onder invloed van drugs was. Volgens Trump begon Clinton opgefokt, maar kon ze na afloop nauwelijks naar haar auto lopen. De verkiezingen zijn op 8 november. Op het maas bij Nijmegen is een binnenvaartschip geladen met kalkzandsteen in problemen geraakt. Het schip maakte vanochtend vroeg water in de machinekamer toen het vaartuig voor de sluis bij Weurt lag. De brandweer probeerde de ruimte leeg te pompen, maar er stroomt toch telkens weer water naar binnen. Deskundigen bekijken nu wat er moet gebeuren. De Internationale Schaatsunie heeft de EK Sprint en Allround verplaatst van Warschau naar Heerenveen. De Polen hadden de organisatie niet op orde. Het schaatstoernooi begint op 6 januari. Het kent een nieuwe opzet waarbij de sprinters en de allrounders in hetzelfde weekend om de titel strijden. In de Franse stad Angers is vannacht tijdens een housewarming party een balkon afgebroken en naar beneden gestort. Er zijn vier doden en tien gewonden. Niemand is in levensgevaar. Op het balkon op de derde verdieping stonden veel mensen toen het afbrak. Polen gaat slachtoffers opgraven van het vliegtuigongeluk in 2010 in Rusland... waarbij een deel van de regering en de legertop omkwam. Een van de 96 slachtoffers was de toenmalige president Lech Kaczynski... Zijn aanhangers geloven dat de hooggeplaatste Polen slachtoffer zijn geworden van een Russisch complot. Met het onderzoeken van de lichamen hopen ze hiervoor bewijzen te vinden. De Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van 2016 is uitgereikt aan Albert Bijntema. In het radioprogramma Vroege Vogels kreeg Bijntema de prijs voor zijn boek De Grutto, een biografie over deze Hollandse weidevogel. De Jan Wolkersprijs bestaat uit 5000 euro en een speciaal literair portret van Wolkers. Het weer vrij eh, veel zon, ook wat hoge bewolking, blijft ook droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.